Heeft te maken met het tegengaan van de Omicron-variant van het virus... die een stuk besmettelijker lijkt. Verslaggever Ron Vrezen. En daar hoort inderdaad bij dat ze het prikken eh, met die boosterprikken gaan versnellen. Eh, zodanig dat eh, voor eind januari eh, iedereen die 18 jaar of ouder is... die prik gehad eh, kan hebben. En er hoeft dan geen zes maanden meer tussen de vorige prik en deze prik te zitten... maar nog maar drie maanden. De maatregelen die al golden blijven tot 14 januari staan. Maar het kan zomaar zijn dat er nog zwaardere regels bij komen. We horen achter de schermen dat dat ook waarschijnlijk wel zo is. Dat er volgende week toch weer een nieuwe persconferentie gegeven kan worden... met extra maatregelen bovenop die avond lockdown die we nu al hebben en die dus ook weer verlengd wordt. Ook gaan de basisscholen een week eerder dicht. De kerstvakantie duurt nu drie weken in plaats van twee. Er komt voorlopig geen 2G-beleid, dat zei demissionair premier Rutte op de persconferentie. 2G houdt in dat je alleen nog een coronatoegangsbewijs krijgt als je volledig gevaccineerd bent of hersteld bent van corona. Het OM heeft tien jaar cel en tbs met dankverpleging geëist tegen een man uit Zoetermeer... die vorig jaar november de ambassade van Saoedi-Arabië in Den Haag beschoot. De man was boos omdat hij geen toestemming kreeg om naar Saoedi-Arabië te reizen. Volgens het OM had de man een terroristisch motief en bracht hij door te schieten het leven van een bewaker in gevaar. En tienduizenden studenten waren maandenlang makkelijk te hacken, heeft RTL Nieuws ontdekt. Ze moesten van hun opleiding anti-speak software installeren, maar dat programma Proctorio was zo lek als een mandje. De studentenvakbond is in shock. Je verwacht dat je in je studentenkamer veilig bent en dat er niet zomaar iemand via je camera kan meekijken of met je microfoon kan meeluisteren. En dat komt dus wel. En ook nog eens door software die je moest installeren van je onderwijsinstelling. Ehm, ja, dat is echt wel schokkend nieuws. De vakbond wil dat opleidingen andere manier vinden om tentamens af te nemen. Het weer, het is niet koud buiten, maar wel regenachtig. Ook morgen bewolkt en in het zuidoosten af en toe een bui. En het wordt een graad of 9. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Er is een ongeluk gebeurd op de buitenring van de A10 Noord bij knooppunt Komplein. De weg is daar dicht. Je kunt keren bij de afrit Zaanstad-Zuid.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 There's no one in the place except you and me. So set 'em up, Joe. brief episode. Make it one for my baby and one bij het tweede uur jazz op ZFM. Hedenochtend 12 december in een koud en regenachtig Zandvoort. En zoals gebruikelijk eh, het tweede uur openen we met een, uh, een jazznummer van een artiest waarvan je het niet verwacht. Wie denk je dat jij het is, Bart? Nou, ik moest echt heel goed luisteren, Marco, want die stem die kennen we natuurlijk. Ehm, ik zou gokken op eh, Karin Bloemen, maar ik heb echt nooit geweten dat zij dit genre zou kunnen zingen of zou zingen. Nee, hè? nee. Nee. Nee, daarom is het ook het leuke ervan dat je een eh, artiest hebt waarvan je het niet verwacht. Dat vond ik dus ook. En ze eh, heeft dit eh, nummer samen opgenomen met Corbakker. En Corbakker zou natuurlijk vanmiddag optreden in de krocht samen met V. Klaassen. Maar later, Ja, maar later in het uur meer erover, want dan hebben we nog een interview met... Hans Rijmers van Jazz in Zandvoort. Zandvoort ja. En omdat het zo koud is <laughs> buiten heb ik een, de volgende artiest uitgekozen. En deze artiest is een fantastische jazzzangeres. Ze komt uit Amerika en ze schrijft zelf ook nummers. Maar ze komt uit Alaska, dus zij is wel gewend aan de kou. Hallie Lauren met het nummer Behind the Sea. Somewhere on golden sands and watches the ships that go sailing somewhere beyond the sea. He's there watching for me. If I could fly like birds on high, then straight to his arms I'd go. far beyond the stars it's near beyond the moon I know beyond a doubt my off in the It's far Why, beyond the stars. It's near beyond the moon. grand, rose I know Why, beyond a doubt my heart will lead me there. la mer a mon cœur pour la vie. Never again, la mer. Never again will I sail away. Holly Lauren met Beyond the Sea. Eh, vandaag eh, zou eigenlijk een concert zijn in eh, Theater de Krocht... met V. Klaassen en Cor Bakker. Het volgende nummer wat ik dan ook ga spelen als tribute voor... is natuurlijk ook van V. Klaassen. En na dit nummer, als we hem aan de lijn kunnen krijgen... hebben we een interview met Hans Rijmers... die al die concerten organiseert en zeer geëngageerd is voor jazz in Zandvoort. Maar nu eerst een nummer van V. Klaassen samen met het WDR Big Band. 3 april circuit. Er gaat alleen even iets mis eh, met de techniek. Ik start het nummer eh, aan het eind in. Ik doe nog even vanaf het begin. Up to his gate and see if I can get it straight, cause I want him. I'm gonna ask him. Is you is or is you Is you is or is you ain't my baby En dit waren de prachtige klanken en zeker de prachtige warme stem van uh, V. Klaassen. Eh, we gaan nu een technisch hoogstandje leveren, want we hebben aan de telefoon meneer Hans Rijms. Goedemorgen. Goedemorgen Hans. Goedemorgen. Goedemorgen. We horen je. En eh, eh, fijn dat je in de uitzending bent. En ehm, natuurlijk zou vandaag in de krocht het concert zijn van eh, V. met Cor Bakker. Hans, kan je daar nog wat meer over vertellen? Ja, dat het niet doorgaat. Ja, dat is jammer. Nou ja, ja, ja. Nou ja, het vervelende is dat we 130, 135 betaalde reservering hebben. zou dat minder dan 100 zijn geweest, dan hadden we nog kunnen overwegen door met iedereen in contact te treden en zeggen van, eh, nou ja, eh, zullen we dan eh, twee keer 50 doen? Dat hebben we in 2019 of 2020 hebben we dat ook een keer gedaan met een concert van Deborah Carter. Maar toen wisten we het ruim van tevoren dat het niet, niet meer dan 50 per concert mocht zijn. Oké. Maar ja, op het moment dat je 135 reserveringen hebt... dan kun je niet zeggen, ik ga dat splitsen in, uh, in 2 keer 50. Want dan krijg je een heel raar soort eh, discriminatie. Dan moet je tegen 35 mensen zeggen, je, je, mag er niet in. Ja, en tegen 50 moet je zeggen, je moet smiddags. En tegen de andere 50 moet je zeggen, je komt begin van de avond. Ja, dat gaat hem niet worden. Dus eh, eh, ja, is het de verdienste van, van Jean-Louis van Dam, onze programmeur... dat hij het voor elkaar heeft gekregen om, om het concert te verplaatsen naar, naar 3 april. En daar zijn we natuurlijk heel erg blij mee dat dat toch toch kan. Want eh, ja, de reservelijst is eh, groot genoeg, die allemaal hadden willen komen in, in december. Maar eh, ja, dat wordt nu 3 april. ja, blij mee dat dat even goed nog lukt. Hartstikke goed. Ehm, Marco introduceerde jou al even bij mij als de jazzman van Zandvoort en omstreken. Ehm, ik zit even op de website bij jullie van jazzinzandvoort.nl. Maar ik zag dat het eh, eh, een hele happening is eh, bij jou, Hans. inclusief buffet met vlees, vis en salades. Dat is het al aankomend november 20 jaar. Dat doe je al 20 jaar. Ja, ik kom zelf uit... Ja, nee, ik doe het, ik doe het, niet, uh, ik doe het niet 20 jaar. ik ben er geen 20 jaar bij betrokken. Het is de, de initiatief geweest van Erik Timmermans. Eh, eh, eh, bassist. die, heeft het, die is er ooit mee begonnen in, in, in de Stingeldijn, het wapen van Kennemerland. Met, met een jazz trio. Maar ja, dan, dan, dan, dat is kroeg en daar praat iedereen doorheen en dat vonden ze niet zo leuk meer. En ze hebben gelijk. Jazzmuziek maken is een vak. En toen is hij terechtgekomen bij Theo in de kroeg, omdat hij ook wel binding had met Zandvoort, omdat hij daar basketbalde en deed. Nou, daar kenden wij elkaar ook van, lang geleden. Eh, en, en, daar is hij toen begonnen. Eh, en dat het op een concertmatige manier gebeurde. Dus iedereen de zaal in, deur dicht, zitten, luisteren, mond houden. Zo simpel, eigenlijk. Eigenlijk wel. Ja, dat is eh, ja, de eerste concerten. Daar zat er ook niet meer dan 25 of 30 man. Ja, dat, dat, dat, dat is een krediet wat je opbouwt in de loop van de jaren. En, en de laatste jaren is dat, is dat ontzettend gegroeid. En is het, als je kijkt op de site bij historie wie er allemaal geweest zijn... Ja, daar zijn erbij. Die gaan we nu niet meer krijgen. Dat zijn fantastische eh, muzikanten geworden. Ja, dat, dat, dat, zo gaat dat. Ja. Maar goed, we, we blijven het volhouden. En, eh, het, is, het, is een, eh, het is geweldig leuk om te doen. En iedereen is, ook, is er ook alweer aan toe na anderhalf jaar binnenzitten. Ja, als je gaf aan geplaatst naar zondag 3 april. Ehm, wat is jullie beleid ten aanzien van de mensen die al een kaartje hadden gekocht voor vandaag? Ja, ja, ja, ja. Iedereen die een kaartje heeft gekocht eh, van vandaag, die heeft eh, een, eh, een, een mailbericht gekregen. Dus alleen degene die hebben bestemd, die hebben gereserveerd voor vandaag, die hebben een mailbericht gekregen dat het is verplaatst naar 3 april. En daarin gelijk de vraag van bevestig even via de mail of je 3 april wel of niet komt. Ja, ik, ik bedoel, het zou best eens kunnen zijn dat er mensen bij zijn en zeggen... nee, dat kan niet, want heb ik een vakantie gepland of, of whatever. Nou, degene die dat niet kunnen, die krijgen hun geld eh, keurig netjes teruggestort. Nou, bij, bij, eh, bij een paar is dat inmiddels gebeurd, omdat die absoluut eh, tot een grote verdriet niet kunnen komen. Ja, jammer. Maar ja, tot nu toe hebben we 88, nou, bijna 90 bevestigingen gekregen, die, die zeker komen. Een aantal hebben we nog niet gekregen, dus bij deze eigenlijk de oproep, wie hiernaar luistert, en je hebt nog niet gereageerd of je wil komen, doe dat. Ik weet wel dat het nog een hele tijd duurt voordat het 3 april is, maar we willen het wel heel graag weten, omdat mensen zich ook melden van, oh, ik had voor 12 eh, december gereserveerd, dat gaat niet door. Is er dan voor mij nog wel plaats op 3 april? Ja, nou, ik ga ervan uit dat het helemaal goed gaat komen, Hans. Uh, ja, hierbij dan ook de oproep voor de, onze luisteraars die kaart hadden gekocht uh, eh, voor vanmiddag. Reageer even naar de stichting en dan heeft iedereen eh, duidelijkheid over eh, het hoe en wat. En hou ook eh, de, de, website in, in de gaten natuurlijk van de krocht. in de gaten, ja. daar staat alles op. Hartstikke goed. Hans, super fijn dat we je even mochten bellen op deze regenachtige zondag. Ja, super bedankt voor je info. veel succes met het organiseren van prachtige evenementen hier in het Zandvoortse. Kom goed. En jullie een goed programma verder. Dankjewel, Dankjewel Fijne zondag. Fijne zondag. Tot ziens. Oké, hoi hoi. En vanmiddag zou in de Krochten optreden natuurlijk V. met Koopbakker. En ik heb een, eh, fantastisch nummer uitgezocht van V. Eh, en dat is eh, samen met een, met een bariton saxofonist. Ik zou zeggen, oordeel zelf. Put it up. gotta goodbye. ba da ba da you want to buy my wares, follow me and climb the stairs. Love for sale, love for sale. V. Klaassen met het eh, prachtige nummer Love for Sale. Echt een eh, prachtig nummer. Dat was eh, met het Millennium Jazz Orchestra samen, V. Klaassen. Die, eh, maar er is al genoeg over gezegd vandaag. Maar in dit nummer zat wel een, een prachtige trompet solo. Zo'n een mooi bruggetje, Marco, naar de volgende nummer. met een prachtige trompetist, Jan van Duikerig, Geboren in 1975. En eh, Jan van Duiker is eh, een van de parels in de Nederlandse muziekwereld. Hij heeft eh, samengespeeld met Diana Ross, veel met Candy Dover. En ehm, op dit ogenblik treedt hij op met het Jazz Orchestra of het Concertgebouw. We draaien het nummer van Olivia's Dance... Jazz Orchestra of de Concertgebouw met eh, Jan van Duiker op trompet. Klinkt toch heel anders in het eh, Nederlands, hè Marco? Of de, de, concertgebouw. Of de concertgebouw. spijt me verschrikkelijk, maar het staat er ook zo op de voorkant van de cd. Maar eh, iedereen die wel vaker naar mijn uitzendingen luistert... weet dat ik een, uh, een ongelofelijke voorliefde heb voor ehm, de orchestra? Nou, voor grote, voor grote, grote, orkesten. Grote, orkesten. Grote orkesten met jazz. Ja, ik vind het gewoon een eh, grote big bands, veel instrumenten. En dan komt dit ook helemaal eh, tot zijn recht. Dus ik heb eh, nog een nummer uitgekozen van Jazz Orchestra of de Concertgebouw. En ook weer met, met Jan van Dijk op trompet erbij. En dat nummer dat heet Scribbling. zijn de prachtige klanken van het eh, Jazz Orchestra... of de Concertgebouw samen met Jan van Dijker op trompet. We zijn alweer aan het einde gekomen van eh, deze zondagochtend jazz bij ZFM. Mijn naam is Mark Frank en ik wil u eh, hartelijk bedanken voor het luisteren. Volgende week is mijn collega Jeroen aan de beurt... en die zal dit programma presenteren. nogmaals hartelijk bedankt voor het luisteren op deze druilige zondagochtend. En ik had natuurlijk vandaag bij me, naast me, als sidekick... Bart. Ja, Marco. Mijn naam is Bart en Apel. Ik was vandaag de sidekick van eh, mijn vriend Marco. Uh, superleuk, dankjewel voor de ontvangst. Graag gedaan. We gaan op eh, naar de kerst met z'n allen. Maar eerst op naar Max Verstappen. We sluiten deze ongelooflijk gezellige, regenachtige zondag af...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 Just let a bobtail bay to 40 as his speed. And then hitch him to an open sleigh and crack, you'll take the lead. Shoo-ba-doo-ba-doo-doo-doo-doo, shoo-ba-doo-ba-doo-doo, shoo-doo-ba-doo. I jingle all about horses. ZFM Jazz. Oh, the shark has pretty teeth, dear, and he shows dear, and he keeps it out of sight.